Buurtbewoners zeggen dat de bewoner mogelijk de gaskraan heeft opengedraaid waarna er een explosie was. De man zou zijn weggereden op een motor. De politie begint straks met het onderzoek en zegt de verhalen te kennen. Door de brand in Huzen moesten 20 tot 25 mensen hun woning verlaten. Ze mogen bijna allemaal weer terug. Alleen de buren van het vernielde appartement kunnen niet naar hun woning. Daarvoor is de schade te groot. In de eerste helft van dit jaar is het aantal anonieme tips over straatroven en verkrachtingen explosief gestegen. Er waren 59 meldingen over verkrachtingszaken, een stijging van bijna 230 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal tips over straatroven lag met 82 ruim 130 procent hoger. Dat blijkt uit cijfers van Meld Misdaad Anoniem. Uit de stijging kan volgens de organisatie niet worden geconcludeerd dat er ook meer verkrachtingen en straatroven zijn. Vooral als in de media aandacht is voor grote zaken, krijgt Meldmisdaad Anoniem meer tips. In totaal kwamen er in het eerste halfjaar 6300 meldingen binnen. Vooral het aantal tips van jongeren neemt toe. De Van Landschot Bank heeft in de eerste helft van dit jaar een netto winst geboekt van 22 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar werd nog 46 miljoen euro verlies geleden. Het resultaat dankt Van Landschot aan hogere inkomsten, vooral uit rente op uitgeleend geld en geïnde provisies. Daarnaast maakten de banken minder kosten en hoeft er minder geld voor tegenvallers te worden gereserveerd. Over de toekomst is de bank gematigd positief. De klanten zijn nog voorzichtig en het vertrouwen van voor de economische crisis is nog niet terug. Het weer, eerst nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe.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 That's what the man said. So won't you listen to what